uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor het bedreigen van de burgemeester van Gorkum. Ze werd afgelopen maandag op de markt met de dood bedreigd. Een man op klompen kwam naar haar toe en zei dat de kogels zouden komen. De verdachte is een man van 62 uit Gorkum. Een verslaggever van Rijnmond weet meer. Ja, wat we weten is dat hij riep, ik ben autonoom. En autonoom dat zijn mensen die eh, de macht van de overheid niet erkennen. Eh, liep op klompen, eh, had een hond bij, liep vervolgens hierna rustig weg ja, uit de hoek van de autonome. Misschien niet eens tegen haar persoonlijk gericht... maar dan wel tegen haar functie als burgemeester. De man zou de burgemeester eerder dit jaar ook al bij haar huis hebben bedreigd. De Oekraïense president Zelensky is blij met nieuws dat hij heeft gekregen... van de Europese Commissie. Voorzitter von der Leyen heeft hem verteld dat Oekraïne genoeg heeft gedaan... om te kunnen praten over toetreding tot de EU. Europese regeringsleiders gaan er volgende maand voor het eerst serieus naar kijken... op een EU-top. De Amerikaanse staat Ohio Ohio wil dat het recht op abortus daar overeind blijft. Er werd vandaag over gestemd en een meerderheid is dus voor. Dat is best opvallend, want Ohio staat bekend als een vrij conservatieve staat. Vorig jaar zette de hoogste rechter in Amerika een streep op het landelijk recht op abortus. En sindsdien moet elke staat zelf beslissen wat ze willen. En dit geluid wordt in Diergaarde Blijdorp nog elke dag gemist. die van brullende zilverrug Bokito. In april overleed de leider van de groep apen in de dierentuin. En dat was niet alleen voor bezoekers, maar ook voor alle gorilla's heel verdrietig, zei de verzorger toen. De eerste twee dagen waren ze vooral heel stil. Ik merkte vooral dat ze inderdaad veel naar buiten gingen. Eh, ze wisten niet heel goed van eh, wat er ging gebeuren. Het lijkt steeds meer per dag dat dat meer gezetteld wordt. Hoe met elkaar om te gaan zonder dat er een zilverrug is. Ja, het leek toen prima te gaan met de groep gorilla's. In het dierentuin zei op zoek te gaan naar een nieuwe zilverrug. Dat gaan ze niet meer doen. Vandaag maken ze bekend dat ze langzaamaan alle apen gaan verkopen en verhuizen. Een nieuwe Bokito introduceren in de groep is te gevaarlijk. Die zou binnen no time de jongere mannetjes kunnen doden. Over een jaar zijn alle apen weg uit de dierentuin. Het weer dan nog, wat zon, wat wolken en een graad of 11. Morgen begint in het oosten nog nat, verder droog dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland zijn de dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. Wat daarbij opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch... bij afrit Utrecht Centrum 8 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging... De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevaraansveen 9 kilometer file en ook 20 minuten op onthoud. En de meeste vertraging heb je op dit moment op de A10 Zuid richting Den Haag bij Amsterdam Buitenveldert. Daar staat 13 kilometer file.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 met de Israëlische premier Netanyahu. Het ministerie van Sociale Zaken komt met tips voor gemeenten... om spanningen door de oorlog tussen Israël en Gaza bespreekbaar te maken. In de handreiking staan ook adviezen tegen desinformatie. Voor Bosnië-Herzegovina is het nog te vroeg om lid te worden van de Europese Unie. Commissievoorzitter van der Leyen zegt dat dat land nog heel wat moet verbeteren. Het weer, regen en vrij veel wind. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen eerst vrijwel overal droog, later weer buien, dan ongeveer 11 graden.